Op verschillende plekken wordt geprobeerd dat gedrag aan te pakken. Zoals op de Universiteit van Maastricht. Daar geven ze nieuwe studenten een verplichte training. gaan ze leren eh, wat seksueel toelaatbaar gedrag is. Eh, hoe je de gesprekken ook daar met elkaar over moet voeren. Wat de effecten zijn van drank en drugs op het verschuiven van normen en ook grenzen. Maar ook waar je naartoe kan op het moment dat het je overkomt. Studenten in Maastricht vragen zich af of zo'n training iets gaat doen. Ze blijven het toch wel doen. Ze weten allemaal dat het niet mag en toch gebeurt het dus waarom zou zo'n les de verandering gaat maken? Ik weet niet wat ze dan gaan vertellen. Van ja, niet <laughs> dat je ermee moet kappen natuurlijk. Maar ik weet niet of het dat deze groep gaat doordringen, zeg maar. In het Duitse dorp Lutzerat zitten zo goed als geen klimaatactivisten meer, zegt de Duitse politie. Het dorp wordt al twee jaar bezet door activisten. Die willen tegenhouden dat er een extra koolmijn wordt gebouwd. Deze week heeft de politie geprobeerd alle activisten weg te halen. Morgen staat er een grote klimaatdemonstratie op de planning. Er worden daar duizenden mensen verwacht. Het familiebedrijf van Donald Trump moet een boete betalen van 1,5 miljoen euro. Het bedrijf zou jarenlang belasting ontwijkt hebben via allerlei trucjes. Eerder deze week kreeg de financiële topman van het bedrijf al een celstraf van vijf maanden. Maar Trump zelf is niet aangeklaagd. En misschien heb jij deze serie ook wel helemaal gebinged. De Netflix-serie Wednesday. Super populair, ook onder kinderen. Terwijl de serie eigenlijk bedoeld is voor 12 jaar en ouder. De serie gaat over Wednesday Adams... die naar een speciale school gaat met weerwolven en andere spookfiguren. Ondanks de kijkwijzer is hij toch populair bij kinderen. Ik heb gekeken. Ik keek naar de trailer en ik vond het een leuke trailer. Ik vind het zelf niet zo eng, maar sommige kinderen kunnen het wel eng vinden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het langzaamaan droog. Maar morgen toch weer een groot deel van de dag regen. Er waait ook een stevige zuidwestenwind. En het wordt 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. mountains We could swim the sea When I'm with you, there's no other place I'd rather be. We could dive into the deepest. We could jump and fly. never been much of a target for the head rush But I'm scared that I'll waste your time Do we hold tight to each sunlight? How do you make me feel like this? Is this all night? Do we run blind?